Dielke met het NOS-journaal. Bondskanselier voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis in Oekraïne... dat de bondskanselier naar het land gaat. Merkel wil zo openlijk haar steun uitspreken... voor de strijd tegen de separatisten in het oosten. Bij de gesprekken worden volgens de Duitse regering ook concrete mogelijkheden besproken... om Oekraïne te helpen. Welke mogelijkheden dat zijn, is niet duidelijk. Een tientallen Russische vrachtwagens die gisteren Oekraïne waren binnengereden zijn weer terug in Rusland. Volgens Moskou heeft het konvooi hulpgoederen afgeleverd in de stad Lugansk, waar grote tekorten zijn aan onder meer voedsel en medicijnen. Het konvooi stak gisteren zonder toestemming de grens over. Kiev is daar woedend over. De bedoeling is dat alle 260 vrachtwagens later vandaag terug zijn in Rusland. De uitgeprocedeerde asielzoekers die in een leegstaand schoolgebouw in Amsterdam woonden, zijn daar weg. De gemeente had de 120 vluchtelingen een ultimatum gesteld en vanochtend is het gebouw ontruimd. De asielzoekers trekken al bijna twee jaar door Amsterdam. Ze werden eerder opgevangen in een kerk, een kantoorgebouw en een voormalige gevangenis. De groep zat pas een week in de school, maar moet daar nu uit omdat het gebouw volgende week weer in gebruik wordt genomen. Waar de vluchtelingen nu naartoe gaan is niet duidelijk. PvdA-leider Samson zegt dat de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten de spanningen tussen bevolkingsgroepen rechtstreeks naar Nederland hebben gebracht. In een interview in de Volkskrant verwijst Samson onder meer naar terreurgroep IS, die ook in Nederland aanhangers heeft. De PvdA-leider pleit voor meer lef om elkaar aan te pakken, aan te spreken op gebrekkige integratie en een consequente aanpak van discriminatie. Het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af en er trekken buien over het land. Vanmiddag mogelijk met hagel, forse regenval en onweer. Het is een graad of 17. Morgen minder buien. Het is dan een graadje warmer. Dit was het NOS. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A9 Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen bij knooppunt Velzen, 4 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Amstelveen. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Volendam en de Zeeburger Tunnel, 3 kilometer door werkzaamheden. En tussen knooppunt Koenplein en Westpoort, 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, bij knooppunt Gorkum, 3 kilometer.